die meer dan 100 misdrijven tegen ouderen zou hebben gepleegd. Zijn slachtoffers waren tussen de 68 en 93 jaar oud. Ze werden s'nachts in hun eigen huis beroofd en aangerand en soms ook verkracht. Volgens de politie ging de man berekenend te werk. Vaak schakelde hij van tevoren de stroom uit, zodat hij zijn slachtoffers in het donker kon overvallen en hun telefoon niet werkte. De aanvallen werden in de afgelopen 20 jaar gepleegd. Eind jaren 90 begon de politie een groot onderzoek. Sindsdien heeft de politie meer dan 2000 DNA-tests afgenomen. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding Akerboom erkent dat er fouten zijn gemaakt bij de beveiliging van Paleis Noordeinde. Hij doet dat naar aanleiding van een uitzending van het SBS-programma Undercover in Nederland. Programmamakers konden zonder problemen met een busje het terrein van het paleis oprijden en er rondkijken. Ze deden zich daarbij voor als medewerkers van een klusbedrijf en zeiden dat ze kwamen controleren op houtrot. In het busje was een nepbom verstopt. Volgens coördinator terrorismebestrijding Akenboom zal de beveiliging worden aangescherpt. Fractievoorzitters uit de Tweede Kamer hebben geschokt gereageerd en eisen opheldering van de betrokken ministers. Voor het eerst sinds juli is de Belgische koningin Fabiola weer in het openbaar verschenen. De weduwe van koning Boudewijn was in Brussel bij een mis ter ere van het Koningsfeest, het officiële feest van de monarchie in België. De 81-jarige Fabiola is hersteld van een zware longontsteking. Aanvaller Robin van Persie is zeker vijf weken uitgeschakeld. De banden van zijn rechter enkel zijn gedeeltelijk ingescheurd. Van Persie viel gisteren na 10 minuten uit in de vriendschappelijke wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Italië.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 MTV, the king of these madness musician, aka man. Terrorizing nigga the killers. Some hard stones, the hell with Shannon. The cannon, we shoot it fat low for Armageddon. I'm empty.